Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Voor migranten is gezin dubbele van het aantal asielmigranten. De meeste gezinsmigranten kwamen uit Polen, Syrië, Duitsland, India en het Verenigd Koninkrijk. Paus Franciscus steunt de ouders van de Britse baby Charlie Gard in hun strijd om hun zieke kind in leven te houden. Eerder nog zei het Vaticaan dat er soms grenzen zitten aan de medische wetenschap. De baby leidt aan een zeldzame genetische afwijking en een hersenbeschadiging. Vorige week werden de artsen die de behandeling willen staken door rechters in het gelijk gesteld. Bij een schietpartij voor een moskee in de Zuid-Franse stad Avignon zijn acht mensen gewond geraakt. Vier van hen hadden net de moskee verlaten toen ze werden beschoten. En een gezin in een appartement raakte gewond door scherven. Er zijn geen aanwijzingen voor een terroristische aanslag. Het zou gaan om een afrekening tussen jongeren. De slachtoffers zouden niet het doelwit zijn geweest. De vier Arabische landen die Qatar boycotten... hebben de deadline voor een reactie op hun eisen met 48 uur opgeschoven. Het ultimatum liep eigenlijk vannacht af. Het uitstel kwam er na een verzoek van bemiddelaar Kuwait. Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Qatar islamisten en Iran steunt. Ze hebben daarom de banden verbroken en een lijst opgesteld met 13 eisen. Sinds vannacht twee uur is de Maastunnel in Rotterdam voor twee jaar in zuidelijke richting afgesloten. De tunnel moet worden opgeknapt. De rijbanen en de techniek zijn aan vernieuwing toe. De tunnelbuizen worden om beurten aangepakt, zodat er in noordelijke richting altijd één open blijft. Het weer, vanochtend nog veel zon, later meer bewolking en kans op een bui bij een graad of 23.